De vuilnismannen zijn begonnen op de plekken waar de meeste troep ligt... zoals het Centraal Station, het Damrak, het Rokin en de Wallen. In Utrecht begon de reinigingsdienst gisteren al met het opruimen van de troep op de grote pleinen in de binnenstad. Morgen wordt het vuilnis weer volgens schema opgehaald. De vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bereikten vrijdagavond een nieuwe CAO voor bijna 200.000 ambtenaren. In Mexico wordt gevreesd voor het leven van een belangrijke partijgenoot van president Calderon. De auto van de man, een voormalige presidentskandidaat, is in de buurt van zijn ranch onbeheerd aangetroffen. Er zijn ook sporen van geweld gevonden. In Mexico zijn politici steeds vaker doelwit van geweld. De drugsbazen intimideren bestuurders die de georganiseerde misdaad willen aanpakken. Sommige politieke partijen in Mexico hebben daardoor moeite met het vinden van kandidaten voor de regionale verkiezingen van komende zomer. Het vliegverkeer in Noord-Ierland heeft last van as uit de vulkaan op IJsland. Het vliegveld van Belfast is vanochtend dichtgegaan en ook van en naar een aantal kleinere luchthavens kan niet worden gevlogen. Het vliegverbod geldt voorlopig tot in de middag. De verwachting is dat de as de komende dagen naar het zuidoosten drijft. Mogelijk worden dan ook andere delen van het Britse luchtruim gesloten. De Duitse maatschappij Lufthansa doet vandaag met een speciaal toestel metingen. De Airbus zal vanaf Frankfurt opstijgen en monsters nemen om te zien of er een verhoogde concentratieas is. In Buurse, een plaatsje onder Enschede, is een bacterie in de waterleiding aangetroffen. De honderden huishoudens krijgen het advies hun drinkwater eerst drie minuten te koken. Volgens waterleidingbedrijf Vitens gaat het om een lichte besmetting in een reservoir bij Buurzen. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Vitens, maar om maag- en darmproblemen te voorkomen is het wel beter het drinkwater eerst te koken. Dat advies geldt tot en met dinsdag. Het weer. Eerst zonnige periode, maar aan het eind van de dag vanuit het westen bewolking en kans op wat regen.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 Hier gespeeld door Landersbergen natuurlijk. Eh, zitten we weer in het tweede uur ZFM Jazz vanmorgen op deze zondagmorgen eh, van 10 tot 12. Zit in het tweede deel alweer. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandsbergen. Koor, wat heb jij voor de luisteraars klaargelegd? Ik heb een stukje van het uh, eh, Winton Marsalis kwartet... waar ook eh, Diana Ries nog een stukje aan meedoet. En dat is van de eh, cd Feeling of Jazz. En het nummertje heet The Magic Hour. my een stukje van de Jazz Invaders. Met daarin natuurlijk altijd weer bekende Nederlanders van de Houdini's. Meneer Horenweg en Delvos. Mm En het eh, stukje komt van een eh, cd, Movements. En Up and Out. Nou. Nederlandse jazz. Nederlandse jazz, ja. En eh, we hebben hier fantastische jazz. Trouwens, van de zomer in het eerste volle weekend van... Eh, augustus is er weer eh, jazz on the beach hier op het, eh, op het plein. Dus verleden week heb ik Hans Rijmers, de jazzpromotor van Zandvoort, daarover praten. En vol enthousiasme. En dat wordt wel weer. Hij, hij vroeg alleen of het net zo mooi weer zou worden als verleden jaar. Nou, dat kunnen we alleen maar hopen. En dat ben ik helemaal met hem eens. Want tot nu toe vind ik het waardeloos om buiten te zijn. Ja. ik vind het veel te koud. Goed. Ehm, voor twee weken geleden, toen ik een programma samen met Tom Hendricks presenteerde, heb ik een, een, stukje muziek, of behoorlijk veel muziek laten horen van de jazzcrooner Mel Tourmé. Mel Tourmé, ook in Nederland heel bekend en ook optredend hier. En niet alleen hier, maar in heel Europa eigenlijk. En dan kwam ik bij een andere, en dat is Tony Bennett. Tony Bennett treedt trouwens nog steeds op. Heel veel muziek gemaakt, met heel veel mensen gespeeld, met heel veel mensen gezongen. En eh, ja, ik denk, ik pak die uit de rek. En ik heb een stukje muziek uitgezocht. En dat heet van de, van de, van de eh, CD. Ik heb hem trouwens in België gekocht. Niet te geloven zie ik hier zo. Eh, Playing with my friends. Bennett sings the blues. En dan heb ik, ja, zoals de CD heet. Playing with my friends. Daar gaat Tony over zingen. are my brothers and a few ladies I know. I'm gonna rent a hall and get them all. Put on a heck of a show. Make sure that we got a kitchen with an oven peddling. Said I'm gonna boil me a pot of pasta, hey, some marinara too, a little macaroni and provolone. Enough for me and you, Cheryl.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 I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Don't you think Satchmo was right? Veertien dagen geleden liet ik dit prachtige stuk muziek, eh, instrumentaal, eh, liet ik u horen tijdens de jazzuitzending. What a Wonderful World. Eh, ooit bekend gemaakt door Louis Armstrong, de zanger, maar ook instrumentalist. En ja, mooi stuk muziek. En nu ik met Tony Bennett bezig was, toen dacht ik... hé, hey, die heeft hem ook gezonden. Ik, ik zei dat toen al, 14 dagen geleden. Dus dat dat door door duizenden muzici, zowel instrumentaal als vocaal, gebracht is. Had hier als gast in een prachtige cd die ik ooit gekocht heb, ook alweer <laughs> ook al die jaren. De cd van Tony Bennett en Kiddy Lang. En de cd heet Wonderful World. Al de muziek die erop staat is eh, ja, fantastisch. Ik heb het in het verleden, omdat ik deze cd toch al een poosje heb... heb ik diverse stukken van eh, laten horen. Goed, dit, waren dus, dit was dus een echte crooner En wie weet, misschien komt hij nog wel eens naar eh, Nederland toe om zijn zang. En hij heeft altijd een ontzettend goed eh, eh, combo bij zich om dat te laten horen. Dan raad ik u aan om naar zo'n concert van deze prachtige man te bezoeken. Goed, Cor. We hebben, nog een, eh, we hebben nog een half uurtje voor de luisteraars op deze zondagmorgen. Wat heb jij nu eh, verder uitgezocht? Ik heb een stukje uitgezocht van eh, Dexter Gordon. Was natuurlijk in de 60 jaren een hele bekende saxofonist. En hij heeft een mooi cd'tje gemaakt, Ballads. En daar laat ik nu een nummertje van horen.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 Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, cause we're together. Weatherwise, it's such a lovely day. Just say the words, and we'll beat the birds down to Acapulco Bay perfect for a flying honeymoon, they say.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 Ja, wij praten zoveel dat we soms wel eens het nummertje verkeerd doorgeven. Hè? Ik had tegen Hans Negen gezegd. Gordon, uh, Dexter Corden. Ja, maar Hans dacht 3 is ook mooi. Vandaar dat hij dus nu even naar Frank Sinatra hebt zitten luisteren. En straks zullen we het nog een keer proberen met Dexter Korden. Maar eerst hebben we nu een plaat van Grant Green. thank you toch Dexter Gordon. Het is een eh, wat oudere en bekende saxofonist... die we in de 1960s, zo in die jaren... te ontzettend veel hebben gedraaid. Ik ben blij dat het gelukt is, Hans. Ja, dat we hem toch nog eh, hebben kunnen redden. Nou, we het toch over um, saxofonisten hebben... kom ik bij een, een, een, een niet zo'n oude als eh, Dexter Gordon, maar toch. Hij treedt trouwens nog eh, steeds eh, op. En dan heb ik het over Scott Hamilton. Ook een paar keer te beluisteren geweest hier in Jazz in de Krocht. Fantastische saxofonist. Werd hier altijd heel goed begeleid door het trio Johan Clement. En dit is een al wat oudere opname uit 1978. Ehm, heb ik gekozen East of the Sun en West of the Moon. Scott Hamilton. luisteraars. En zo met het eh, kwartet van Carl Schulze zitten we alweer aan het eind van twee uur ZFM Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Ja, wij wensen u eh, voor de rest van de dag nog een heel fijn programma. U kunt erop uittrekken, maar u kunt natuurlijk ook naar de programma's blijven luisteren van ZFM. Zometeen is eh, Jaap Koper hier en die heeft weer een keur van muziek die echt het aanhoren waard zijn. De rest van onze programma's zijn natuurlijk ook niet te versmaden. Dus wat u gaat doen, ik weet het niet. Maar u kunt rustig blijven luisteren. Maar één ding is zeker. Volgende week tussen 10 en 12 uur opnieuw ZFM Jazz. Tot dan.